Zit van der Linde met het NOS-journaal. De man die gisteren een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide... is weer vrijgelaten. De politie zegt tegen persbureau ANP dat hij wel verdachte blijft. De man gooide de rookpot tijdens de kwalificatie. Een coureur op de baan moest zijn ronde afbreken. De organisatie plukte hem uit het publiek en droeg hem over aan de politie. Het gaat om een 33-jarige man uit de gemeente Borne. De longontstekingen die rondgingen bij een Argentijnse kliniek... blijken te zijn veroorzaakt door de Legionella-bacterie. Lang was onduidelijk waardoor patiënten en medewerkers van de privékliniek ziek werden. Elf mensen raakten besmet, van wie er vier zijn overleden. Microbiologen bevestigen nu dat het om Legionella gaat. Omdat de oorzaak onbekend was, hield ook de Wereldgezondheidsorganisatie de ontwikkelingen in de gaten. De Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia is alleen nog met een reservekabel aangesloten op het stroomnetwerk. Via die kabel levert de centrale stroom aan het landelijk netwerk. De kerncentrale is al maanden in handen van de Russen. Die zeiden eerder dat er vanwege technische problemen geen stroom meer wordt geleverd aan gebieden die onder Oekraïnse controle staan. Inspecteurs van het VN-atoomagentschap kregen van het Oekraïense personeel te horen dat er nog wel stroom werd geleverd via dus die reservekabel. Vier wedstrijden in de eredivisie gisteravond. Ajax won in eigen huis ruim van SC Cambuur. Het werd 4-0. De Amsterdammers namen ook de koppositie over van PSV... omdat de club uit Eindhoven met 2-1 verloor van FC Twente. Sparta-Volendam eindigde in 4-0 en de vierde en laatste wedstrijd was Go Ahead Eagles-Feyenoord. In Deventer werd het 4-3 voor Feyenoord.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 Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et on y Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva. Et Valérie, mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Pour to me. Cause that new Bad Bunny made a bad girl. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même hauteur Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.